4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Suriname gaat onderzoeken... of er een grote bankfraude heeft plaatsgevonden. Daarbij zouden een aantal hooggeplaatste personen betrokken zijn... onder wie twee bankdirecteuren en de waarnemend president... van het Hof van Justitie. Ze zouden leningen van vele miljoenen euro's hebben afgesloten... bij de Surinaamse Postspaarbank, maar die nooit hebben afgelost. De zaak kwam aan het rollen door bankmedewerkers... die interne stukken naar buiten brachten... Na het vooronderzoek besluit het OM of er een strafrechtelijk onderzoek komt. Frans Timmermans gaat voor niets anders dan het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat zei de PvdA-lijsttrekker bij Nieuwsuur in het eerste grote debat in aanloop naar de Europese verkiezingen. Het debat ging onder meer over vluchtelingen. De VVD wil dat er meer afspraken komen over opvang met veilige landen in de regio. Verder wil de PvdA dat er een Europese arbeidsautoriteit komt... om WW-fraude door arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen aan te pakken. De PVV is daar juist tegen en wil dat die fraude door landen zelf beter wordt gecontroleerd. De politie heeft gisteravond enkele tientallen dierenactivisten aangehouden... die urenlang een varkensboerderij in Bokstol hadden bezet. Het gaat om activisten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren. Ruim 100 activisten hielden de boerderij bezet... omdat ze aandacht wilden voor dierenleed. Het OM gaat kijken of de dierenactivisten strafrechtelijk worden vervolgd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Turkije aangescherpt. De Turkse autoriteiten hebben ruimere bevoegdheden gekregen... voor het aanhouden van mensen die mogelijk betrokken zouden kunnen zijn bij terrorisme. Ook kunnen Turkse Nederlanders zonder opgaaf van redenen een uitreisverbod krijgen.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 Put it in the car. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. that I selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi.